tussen politie en demonstranten. Er werden vuilnisbakken in brand gestoken en winkelruiten ingegooid. De politie gebruikte onder meer traangas en rubberkogels... om de demonstranten te verdrijven. In heel Spanje werden zeker 120 mensen opgepakt. 74 mensen, onder wie ruim 40 agenten, raakten gewond bij de confrontaties. Birma laat ruim 450 gevangenen vrij, onder wie een onbekend aantal politieke gedetineerden. De mededeling komt enkele dagen voor het bezoek van de Amerikaanse president Obama. Volgens Birmeese staatsmedia moet de vrijlating worden gezien als een bevestiging dat het land democratische hervormingen doorvoert.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 Met Paul van Gelder. Het tweede uur van 4 tot 6, ditmaal Paul van Gelder. Zometeen een special over Jimmy Jones. Maar eerst even deze. heeft ook weer nieuwe uit. Eh, Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. 1969. Hier op Radio 1 bij wijze van vervanging van Roel Koeners van 2 tot 4 Huba Van 4 tot 6 Paul van Gelder. Volgende week is het weer andersom. Dat doen we om jullie een beetje onzeker te maken feite zit Hubert Mol hier met een perfecte imitatie van Paul Vergelder en andersom. maar kan me niet uit. Twee augustus jongsleden, ik schok me rot. Hij is dood. Hij is dood. Niemand vertelt me ooit iets. Geen krant die het ook maar aanstipte. André Haas is natuurlijk veel belangrijker in dit wit land. Maar zelfs Leo kende hem niet. De man, de man van de opkomst van de falsetto in de popmuziek is dood. De hoge stemmetjes van Frankie Valli van de Four Seasons... Smokey Robinson, Luke Christie, Morris Williams, Del Shannon... maar ook de Beach Boys, Barry Gibb, Freddie Mercury. Allemaal kopstemmen. Navolging genoeg. nog. Grote hit in Nederland ook. Time In, ook geproduceerd door Otis eh, Blackwell... waar we het straks ook eh, over gaan hebben. Time In van Jimmy Jones. In de twintig jaren werd er al geëxperimenteerd met die falsetto-stem, die hoge stem. <laughs> Zoiets. <laughs> maar dan beter. Niets komt uit de lucht vallen. Een van de invloeden was zeker Clyde McFadden van de Drifters in de eerste formatie. Hier met de originele, later door Elvis Presley gecoverde versie van Such a Night. It was a night, ooh, what a night it was, really was such a night. The moon was bright, ooh, how bright it was, really was such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love. Ooh, it was a kiss kiss it was, really was such a kiss. How she could kiss. Ooh, what a kiss it was, really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me really was such a night. Came the dawn, and my heart and her love and the night were gone. gone, gone, gone. 1953, Such a Night, Clyde McFadder. Wat veranderde eigenlijk precies? Want iedereen kan een beetje met een hoogstemmetje stemmetje zingen natuurlijk. Zelfs ik een beetje. Maar wat deed Jimmy Jones anders? Hij bracht vooral felheid. Er stond iemand in het refrein bijvoorbeeld. De duidelijk herkenbare falsetto in de popmuziek. Luister maar. Oh ja, dat gefluit werd gedaan door producer Otis Blackwell... omdat de fluitist weer niet kwam opdagen. Pick up what I'm putting down. Ooh, baby, I'm still hand in hand. I'm not the kind that use a visual rule. I'm handy with the love and I'm no fool. I dig 24 Candyman. En dat was een eh, invloedrijkste nummer in elk geval. Ooit in Top of Flop van eh, Dick Clark, want daar begon het Top of Flop. Uitgeroepen als Flop. <laughs> In 1955 had hij hem al geschreven. Alleen toen heette hij nog gewoon The Whistler. Alsof hij in de toekomst kon kijken. Shh. I am The Whistler. I have a strange story to tell. And it goes like this. night. Well, well, well, well, I slip up through the ant. I creep up through the doors. I'm searching for a girl I can adore. Oh, yes, I sleep by day, work by night. That's why they call me the whistling man. Now, if you're broken. Wait minute. running to me. Well, Zo begon het allemaal, Handyman. The Whistler was het eerst van Jimmy Jones. Maar dat was niet goed genoeg. En dat is later geherproduceerde Otis Blackwell... die een leuk orkestje had, dat hoor je wel. Leuke arrangementjes had, ook in New York zat hij. Maar hij had hem ook al eens anders geprobeerd... zonder ook die eh, falsetto. Handyman, alternative take. Danam yuhandimna I'm not the kind that uses pills or tools. I'm handing with love and that's my rule Will I face broken heart Love Take, eh, dat eh, ja, was hem toch niet helemaal. Hij had hem anders geprobeerd zonder die eh, falsetto. Maar ja, het lukte allemaal niet. Een paar keer heeft hij dat geprobeerd. Het was het allemaal niet. De originele uit 1960 was onovertrefbaar. Dat werd wel vaker geprobeerd trouwens om ja, dat allemaal te coveren, Handyman. De originele van Jimmy Jones werd gecoverd door Del Shannon, die hoorde je uh, zojuist. Was een fan trouwens van Jimmy van eh, Jimmy Jones. Ook Rockabilly mensen, eh, die, eh, deden ook een goede coverpoging. Onder andere Conway Twitty. Hey girls, gather Conway hij ook de popmuziek in. James Taylor die had er zelfs een hitje mee. Zonder falsetto's mogelijk. Tyler. I'm your handyman. Yeah. En zijn handyman. Zelfs Kaan reggae mensen deden een gooi. kon het ook. Colonel Campbell en eh, ja, Handyman, reggae-style. Natuurlijk eh, is er ook die, die lekkere groove van Otis Blackwell zelf... de producer en medeschrijver van het nummer. Althans, dat eh, zei hij, dat, zo noemde hij zichzelf, medeschrijver van Handyman. Hij schreef trouwens wel Fever, althans volgens sommigen. Return to Sender, Don't Be Cruel, All Shook Up en Great Balls of Fire. Otis Blackwell. Tossing hey girls, gather round, pick up on what I'm putting down. Oh baby, I'm your handyman. Yes I am. I'm not the kind that needs a pencil or rule. I'm handy with my love and I'm no fool. I fix broken hearts. I know. no pencil or rule. I'm in it with my love and I'm no fool. <laughs> I'll fix broken hearts, baby. <laughs> oh, yes, you do. Frank Black, eh, tenslotte. Want we hebben genoeg gehandyman, lijkt me. Frank Black eh, en nog twintig anderen hebben Handyman gecoverd van Jimmy Jones. Tja, eh, dat fluiten, dat bleef niet alleen beperkt tot Handyman, want hij deed het al eerder. Luister maar, ook tijdens het melken van, <laughs> van Handyman. Sugar Free Love is dit. tot en met de 70s en de disco. Veel meer is er niet, maar toch, al tijdens zijn leven voelde Jimmy zich eh, miskend. Miskend en genomen. Voor Handyman kreeg hij 250 dollar. Heel wat toen, maar toch. De grote maatschappijen verdienen er weer miljoenen aan. Dat zal wel weer. Toen hij veertien was, eh, trouwens, begon hij eh, niet met, eh, met zingen, maar met tapdansen. En ja, hij wist al wat hij wil worden. Hij wilde toch een grote hit maken, dus hij wilde gaan zingen. Eerst bij de Berliners, dan de Sparks of Rhythm en later met de Pretenders. Ten slotte solo, tekstschrijvend om in leven te blijven. Net als Dion Warwick en zijn latere producer Otis Blackwell. Demo's inzingen voor 25 dollar per stuk. Werken in de snackbar om rond te kunnen komen. The Working Poor toen al. Was daarom zijn falsetto zo fel. not satisfied. Don't love you anymore. But I, girl, I do. time was in. I thought that our love would be complete. Oh, well, I found my baby, baby's loving for me. Yes, all was done when I met you, but now I see. 2000 had ik hem aan de telefoon en uh, toen klonk hij zo. Hi, ah, this is Jimmy Jones and you listen to Paul Valgeldo. did, <laughs> eh, did I say that right? No, but it sounded great. <laughs> <laughs> man in time. Yeah. a dog and roll. First, you blow some low notes, then you let the rhythm swing. Then you blow some high notes, and uh-huh. you hear Juco scream. That's what we call rock and roll. You got to have it in your soul. You got to feel that go go go. You got to know, know, go go go. You got to roll real hard and never stop. You got to know. you tanto lo Just give me a Yes, I love you, want you. No one ever do. Yes, stars are in the sky. Jesus. another day without you. Day oh, baby, then I'll we go out, go out, we go out on a day. No matter what the world may say about you. Say about oh, darling, I love you. Love you. Want you, want you, no one ever do. Why stars are in the sky? our eyes. Stars are in the sky. Jimmy Jones, Stars Are in the Sky. What more need I say? Tja, en eh, ja, het is ook nog bijzonder. Hij is eh, geboren in Birmingham, Alabama, staat hij in 1942. Maar eh, op 2 augustus, toen hij overleed, stonden in diverse berichten dat hij 80 is geworden. Andere berichten dat hij 75 is geworden. Andere dat hij 70 is geworden. Dus wie weet, <laughs> leeft hij nog. Bij mij in elk geval wel. De Hillbenders met een nummer van Mick Henley, de Mick Henley. Prachtig nummer. Last night I dreamed you were back again, larger than life again, holding me tight again, placing those same kisses on my by. All I can hear is your song haunting me. Can't get the melody out of my head, you see. Distractions are amusing. Do you know how much you're losing? No, you don't, but I do. But I do. And I wonder if I'm past the point of rescue. It's no word from you at all. The best that you can push shove you. Do you know how much I love you? No, you don't, but I do. I swore I'd never fall like this again. Fools like me never win. Up to my knees again. Can't close the door on like you. Things might be just as good. loving by me. Baby, do you think it might be? No, you don't, but I do. But I do, and I wonder if I'm past the point of rescue. It's no word from you at all. The best you can do. Never meant to push or shove. just a shove. Do you know how much I love you? No, you don't, but I do. Oh, no, you don't, but I do. bluegrass met Ierse invloeden. Heeft altijd natuurlijk. En ook een beetje Spaanse invloeden hier en daar. Past the Point of Rescue van een nieuwe serie The Hillbenders. Can You Hear Me? En of... Carolyn Mark komt uit Vancouver in Canada. The Queen of Vancouver Island is haar nieuwe CD gedieteld. En daar staat op... You're not a whore if no one's paying. Zo is dat. You're not a whore if no one's paying. Hoezo You're not a whore it's just an exchange. So strap on high heels, don't sell yourself short. If you're enthusiastic, babies, nothing's a chore. I tell my girls to talk about the money if they think they must, but you never If you're in